Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een Nederlandse man wordt voor de rechter gesleept door Stichting Donorkind... omdat met zijn sperma misschien wel honderden kinderen zijn verwekt. De man van 41 geeft zijn zaad aan klinieken in Nederland, maar ook in het buitenland... en direct aan vrouwen die een kinderwens hebben. De stichting vindt dat het helemaal uit de hand is gelopen. In een advertentie heeft de man beloofd maar 25 donorkinderen te verwekken. Maar hij is dus nooit gestopt met zaadgeven. Stichting Donorkind wil nu dat de man daar alsnog mee stopt. Meerdere moeders met kinderen van de donor die steunen de zaak. Een jongen van 15 uit Woensdrecht in Brabant moet voor een dikke maand de jeugdgevangenis in... omdat hij een terroristische aanslag aan het voorbereiden was. Volgens de rechtbank wilde hij dat doen bij een moskee of een synagoge in Bergen op Zoom. Hij keek ook filmpjes over hoe hij bommen moest maken... en maakte met een 3D-printer onderdelen van een pistool. En in Suriname is weer gedemonstreerd tegen de politiek daar. Zo'n 100 betogers die trokken naar het grootste plein in de hoofdstad Paramaribo. Daar liep ruim een maand geleden een protest helemaal uit de hand en werd er ook geplunderd. Deze Surinamers vertellen waarom ze vandaag de straat op gingen. Dat deze regering zo snel mogelijk wordt weggestemd en de kiezer de gelegenheid krijgt om een nieuwe regering neer te zetten. Deze regering die stort ons in de afgrond. De problemen hier zijn enorm. Onderwijs is slecht, criminaliteit is at een all-time high. Mensen hun lonen, midden van de maand hebben we geen geld meer. Ja, na zo'n twee uur werd de demonstratie gestopt. En een dikke afgang voor Oranje vanavond. Met 4-0 hebben ze verloren van Frankrijk in de EK-kwalificatiewedstrijd. Na 22 minuten stonden ze al met drie punten achter. Ja, de Fransen die speelden gewoon een stuk beter, zegt oud-international Pierre van Hooydonk. Met als voorbeeld Mbappé. Dit hele ogenschijnlijke simpele balletje. Mhm. Daar zit de balsnelheid in. Dat is op het juiste eh, pootje gespeeld van, van Griezmann. Ja, dat is, het, eh, dat is het allergrote verschil. Dat is gewoon twee klassen, twee klassen beter. Bondscoach Koeman moest zijn selectie van tevoren flink omgooien... omdat gisteren vijf spelers van Oranje ziek werden. Krijg je nog het weer. Vannacht kan er nog een buitje vallen her en der. Morgen wordt het een graad of 11 en is er vooral bewolking.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 Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. scrutiny. Yeah, oh yeah. You handle it beautifully. Yeah, oh yeah. All this shit is new to me. Yeah, oh yeah. chest, get it up. don't stop, drop to an all flop hot cheese. Queen of hearts, independent sea. She got soul in the beauty of her melody. Ja, ik ga door. En jij, wat doe En ik dank u voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet te is dat glas te klein. Dank u voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik op was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik op was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik zou ik laten zien dat ik trots was Toen ken je dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen ken je dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik God was zat ik aan die tafel En dan deden we dit samen Waarom doen we dit niet samen, niet samen Zou het als ik als ik dans, als ik Zou het laten weten als ik echt was, echt was не Hey. all that you can say. she ain't day. day, day. the world 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. day. glad. Thank you for joining us for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HTVI. hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. Oh, it's the music that we choose the music that we choose. the music that we choose. The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down. You must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. monkey in the jungle Watching a fake trail Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that we choose Keep on groove on Get the cool.